verhuurd voor permanente of tijdelijke bewoning. Daar komen de mensen die een vakantiehuis hebben gekocht... voor permanente bewoning nog eens bij. Er is al jaren discussie over wonen op vakantieparken. Parken waar mensen permanent wonen zouden verloederen of een broedplaats van criminelen worden. Een man uit Breda is veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij een ernstig ongeluk heeft veroorzaakt. Volgens de rechtbank is poging tot doodslag bewezen. De man van 24 reed vorig jaar midden in de nacht op hoge snelheid door het centrum van Breda, terwijl er maximaal 30 km per uur mag worden gereden. Op het zebrapad reed hij een man aan die daarbij ernstig gewond raakte. Volgens de rechtbank remde hij pas op het moment van de botsing... om vervolgens weer in volle vaart door te rijden. De advocaat van Asia Bibi is naar Nederland gevlucht. Bibi is de christelijke vrouw die in Pakistan werd vrijgesproken van godslastering. Een stichting voor vervolgde christenen biedt de advocaat sinds zaterdag onderdak. Asia Bibi zat acht jaar in een dodencel omdat ze bij een burenruzie de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Het hoge rechtshof sprak haar vrij, maar extremistische islamitische betogers willen dat ze alsnog wordt opgehangen. Sinds de vrijspraak verblijft Bibi op een geheime locatie. De snelheidsmeter van het ramptoestel van Lion Air... dat vorige week neerstortte in de Javazee... was al vier vluchten lang kapot. Dat concludeert de Indonesische Commissie voor Transportveiligheid... op basis van gegevens van de zwarte doos. Of Lion Air op de hoogte was van het defect is onbekend. Bij de vliegtuigramp kwamen alle 189 inzittenden om het leven.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 women know my girl, she cares. G-L-A-D, it's good for me. It's lots of love and emotion, but most of all. Tell you about it, good loving and devotion. G-L-A-D. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, I feel it coming. I feel it coming, I feel it coming. I feel it coming, You are not the single type, so baby, this the perfect time trying to get you I'm high.